Reserveren moet u wel één dag van tevoren even bellen met 5740330. 5740330. The Beatles, The Long and Winding Road. The Long and Winding Road disappear. I've seen that road before. It always leads me Lead me to Dominique Domino Jr. was een Amerikaanse rhythm and blueszanger en pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Roll Hall of Fame. Hier is Fats Domino met Blueberry Hill. real Dit waren Olivia Newton-John en ILO met Xanadu. We hadden het net over de belbus, maar de belbus die zoeken een extra chauffeur. En als chauffeur vervoer je in onze elektrische bus inwoners, veelal senioren. In Zandvoort voor boodschappen, bezoek of voor een afspraak bij een dokter of een fysiotherapeut. Als vrijwilliger werk je één of meer dagdelen per week. Een gewoon rijbewijs voor een personenauto voldoet. Ook is het mogelijk om als oproepklap te werken. Als een van onze chauffeurs op vakantie is of eventueel ziek is. Dan word je gebeld om in te vallen. Zo werk je dus niet een vast dagdeel per week, maar je werkt als invaller. Zo kun je altijd vrijwilligerswerk doen als het je uitkomt. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging voor het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid.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 zomer of winter. Altijd weer ZFM. De instrumentaal van de week. Floor Kramer, geboren in 1933 en overleden in 1997, was een Amerikaanse countrypianist die vooral fluoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Kramer groeide op in Hutting, een klein stadje in Arkansas. Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Drive Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn tournee door Zuid-Afrika, samen met Chet Atkins en Jim Reeves waar bij aankomst op het vliegveld van Johannesburg zeker 60.000 mensen stonden te wachten om hen te verwelkomen. Hier is Floyd Kramer met Hot Pepper. like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill me again. Come let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your life me die ocean You fill up my senses Come fill me again Dit was John Denver met Any Song.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 Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien. p.honner, h-o-h-n-e-r, at NL. Fluitsma en Fantijn. 15 miljoen mensen. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling, een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde Like you in not chef die echt de baas is.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 Die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde. Dit was Barry Wright met You're the First, the Last, My Everything. We hebben per 1 februari een factuur voor een baliemedewerker van 5 uur in de week... het liefst in de ochtend en op oproepbasis voor vakanties. Wil je jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen... onderdeel zijn van een team, je bent goed in plannen... en je kunt overweg met de computer... een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's.